บุ๊กทู สามสิบเอ็ด eenendertig, 31. ที่ร้านอาหารสาม in het restaurant, deel 3. In het restaurant. 3. ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een voorgerecht. ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Ik wil graag een salade. Ik wil graag een salade. ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Ik wil graag soep. Ik wil graag soep. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Ik wil graag een toetje. Ik wil graag een toetje. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag ijs met slagroom. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Ik wil graag fruit of kaas. Ik wil graag fruit of kaas. เราต้องการทานอาหารเช้า Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag ontbijten. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Wij willen graag lunchen. Wij willen graag lunchen. เราต้องการทานอาหารเย็น Wij willen graag dineren. Wij willen graag dineren. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Wat wilt u als ontbijt? Wat wilt u als ontbijt? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Broodjes met jam en honing. Broodjes met jam en honing? ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Toast met worst en kaas. Toast met worst en kaas? ไข่ลวกไหมคะ Een gekookt ei. Een gekookt ei? ไข่ดาวไหมคะ Een spiegelei. Een spiegelei? ออมเล็ตไหมคะ Een omelet. Een omelet? ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ Nog een yoghurt, alstublieft. Nog een yoghurt, alstublieft. ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Graag nog zout en peper. Graag nog wat zout en peper. ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Nog een glas water, alstublieft. Nog een glas water, alstublieft.